te de met het NOS Door hevig onweer 2000-netwerk van de hulpdiensten in midden en noorden van Limburg. Uit voorzorg zijn de brandweerkorpsen uit de regio naar de kazerne geroepen... omdat er niet meer via het systeem kan worden gecommuniceerd. De hulpdiensten kunnen nog wel via de telefoon contact met elkaar onderhouden. Seif al-Islam, de zoon van kolonel Gaddafi, die door het internationaal strafhof wordt gezocht, is toch niet opgepakt. Hij verscheen vannacht bij het Rixos Hotel in Tripoli, waar buitenlandse journalisten verblijven. Diverse verslaggevers hebben met hem gesproken. Seif al-Islam zei tegen hen dat zijn vader en de rest van de familie nog in Tripoli zijn en dat ze de opstandelingen in de val hebben gelokt. Gisteren zeiden de opstandelingen dat de 39-jarige Seif al-Islam gevangen had genomen. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof bevestigde dat en vroeg de opstandeling om hem over te dragen aan het Hof in Den Haag. Het Hof wil Seve en zijn vader berechten voor misdaden tegen de menselijkheid. Vandaag krijgt Dominique Strauss-Kaan waarschijnlijk te horen dat de rechter de zaak tegen hem laat rusten. Gisteren vroeg het Openbaar Ministerie New York om de aanklacht tegen de voormalige IMF-topman in te trekken. De Fransman wordt door een kamermeisje beschuldigd van verkrachting. Dat zou in mei in een hotel waar zij werkte zijn gebeurd. Vanwege leugens en tegenstrijdige verklaringen van het kamermeisje heeft het OM niet genoeg bewijs tegen Strauss-Kaan. Als de rechter vandaag besluit om de zaak te laten rusten, krijgt Strauss-Kaan zijn paspoort terug en is hij weer vrij. De Verenigde Staten maken zich op voor de komst van de orkaan Irene. De Amerikaanse Weerkundige Dienst verwacht dat Irene de komende dagen het zuidoosten van de VS bereikt. Vooral in de staten Florida, Noord- en South Carolina worden voorbereidingen getroffen. Momenteel trekt Irene langs de Dominicaanse Republiek en Haiti. Het weer bewolkt en hier en daar regen. Overdag wordt het met 25 graden drukkend warm. En vallen er vooral smiddags en s avonds flinke buien met kans op onweer.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 Party rock is in the house. Yeah, I'm running through these halls like Trado. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the cool that I'm repping on a rise to the top.